Het schip, de Josedar, was op weg naar Tanzania. Duizend kilometer voor de kust vielen de piraten de tanker aan. Ze schoten met mitrailleurs, maar niemand van de 31 bemanningsleden raakte gewond. De tanker wist de aanval af te slaan door sneller te gaan varen. President Obama vindt dat de herkozen Afghaanse president Karzai meer werk moet maken van de strijd tegen corruptie. Ook moet Karzai zijn land beter voorbereiden op zelfstandigheid zonder hulp van de buitenlandse troepen. Obama heeft dat gezegd in een telefoongesprek met de Afghaanse leider. De tweede ronde, die voor zaterdag gepland stond, werd geschrapt nadat Karzais uitdager Abdullah zich had teruggetrokken. Een fakkeloptocht tegen Geert Wilders in Arnhem is vanavond rustig verlopen. Zo'n 200 mensen deden mee aan de demonstratie tegen de PVV... die een besloten partijbijeenkomst hield in een hotel in Arnhem. Op last van burgemeester Krikke mocht de fakkeloptocht niet in de buurt van het hotel komen. De Belgische premier Van Rompuy maakt een goede kans om de eerste president te worden van de Europese Raad van Regeringsleiders. Binnen de EU zou overeenstemming zijn bereikt over Van Rompuy, meldt het Franse persbureau AFP. Ook premier Balkenende is de afgelopen weken genoemd, al zei hij zelf steeds dat hij niet is gevraagd en dat zijn kandidatuur niet aan de orde is. De ziekte van Lyme wordt voortaan beschouwd als een beroepsziekte als mensen hem oplopen tijdens hun werk. Dat blijkt uit een oordeel van de Centrale Raad van Beroep. Die stelde vast dat een Zeeuwse veldagent, die vaak op de uitkijk lag voor stropers en toen ziek werd door een tekenbeet, niet mag worden gekort op zijn salaris. De Zeeuwse politie had dat gedaan toen de agent een jaar ziek was. Dan nog het weer. Vannacht aan de kust een bui. In het binnenland droogt. Koelt af tot een graad of 4. Overdag eerst wat zon. In de middag regen en veel wind.